Het is onduidelijk hoe de auto op de overgang is terechtgekomen. Het treinverkeer tussen Gouda en Zoetermeer-Oost is stilgelegd. En ook de nachttreinen tussen Rotterdam en Den Haag rijden niet. De NS zet bus Volgens de politie ging het vermoedelijk om een bestelbusje. De politie van de Amerikaanse plaats Ferguson is racistisch. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Zo worden zwarte Amerikanen veel vaker aangehouden voor verkeerscontroles... en zijn ze vaker het slachtoffer van politiegeweld. Ook maken agenten en rechtbankpersoneel racistische grappen. Aanleiding voor het onderzoek was het doodschieten van een zwarte jongen in Ferguson door een agent. Dat leidde in augustus tot rellen. Toen de agent in november vrij uitging, braken er opnieuw rellen uit. Indonesië lijkt zich klaar te maken voor de executie van twee Australiërs. Die zijn veroordeeld voor drugsmokkel. De Australiërs zijn overgebracht naar een gevangenis op Java, waar ze zullen worden geëxecuteerd. Australië heeft de druk op Indonesië zwaar opgevoerd in een poging de veroordeling om te zetten in levenslang. Maar president Widodo vindt dat het buitenland zich er niet mee moet bemoeien. Tegelijk met de twee Australiërs worden er nog zeven buitenlanders voor het vuurpeloton gezet, uit onder meer Frankrijk en Brazilië. Eerder dit jaar werd ondanks grote diplomatieke druk vanuit Nederland de Nederlander An Kim Sui geëxecuteerd. Het weer overwegend droog, het koelt af naar iets boven het vriespunt.